Het OM acht poging tot doodslag op Koen Evering tijdens een dansfeest in de Amsterdam Arena niet bewezen. Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de zaak in Amsterdam. Wel wil de officier van justitie dat Hari wordt veroordeeld voor zware mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Volgens haar is daar voldoende bewijs voor. Minister Kamp zegt dat hij nu geen aanleiding ziet om bij te dragen aan het doorstart van de failliete aluminiumfabriek Aldel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ondernemers uit de regio hadden een reddingsplan opgesteld. Daar willen ze zo'n 50 miljoen euro subsidie voor. Maar dat geld krijgen ze dus niet van de minister. Kamp debatteert vanmiddag met de Kamer over het bedrijf in Delfzijl. Het Diakonessenhuis in Meppel gaat 198 patiënten onderzoeken die mogelijk hepatitis of HIV hebben opgelopen. Het zijn mensen die vorig jaar zijn onderzocht met apparatuur die niet goed was ontsmet. De patiënten zijn tussen 5 november en 23 december onderzocht met een kistoscoop. Bij zo'n onderzoek kijken artsen met een holle buis in de plasbuis en de blaas. Eind vorige maand bleek dat de kistoscopen in het diakonessenhuis niet op de juiste manier zijn gedesinfecteerd. Er zijn geen bacteriën op de apparatuur aangetroffen, maar het ziekenhuis roept de patiënten voor de zekerheid toch terug. Het college voor examens zal schadevergoeding eisen van de verdachte... voor de kosten die zijn gemaakt na de examendiefstal op het Ibn Galdoen. Door die diefstal in Rotterdam moesten 17.000 VWO-leerlingen het examen Frans overdoen. Volgens het college kost het maken, produceren en distribueren van het examen voor één vak ongeveer 100.000 euro. Maandag staan elf verdachten voor de rechter. Het weer, overwegend bewolkt, hier en daar zon. In het westen steeds meer kans op regen. Het is uh, eh, 4 tot 6 graden. Vanavond en vannacht overal neerslag en landinwaarts kan dat natte sneeuw zijn. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een niet al te drukke avondspits in de Randstad en de meeste vertraging bij Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag voor de afrit Berkelen-Rode Reis 4. Naar Gorkum op de A15 bij Sliedrecht West 4 kilometer. En van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West 3. A20 Hoek van Holland Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Richting Gouda bij Moordrecht 5. Op de A27 Utrecht Gorkum bij Lexmond 6 kilometer. En vanuit Europoort op de N15 naar Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer.